Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerleden moeten snel eten en dan weer aan het werk. Het is de eerste dag van de algemene beschouwingen. Dan mogen alle partijen hun zegje doen over de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet wordt flink onderhandeld, maar volgens verslaggever Ron Vrezen is het vaak dezelfde partij die dwars ligt. Dan eh, willen veel partijen de vuurheffing afschaffen, wil de VVD eigenlijk niet. Veel partijen willen de salarissen in het onderwijs verhogen, vindt de VVD niet nodig. Of eh, eh, de lasten verlichten voor het bedrijfsleven wil de VVD graag. De anderen willen daar juist het geld vandaan halen. Ja, daar wordt dan dus al de hele dag over gesteggeld en het wordt waarschijnlijk vanavond ook een latertje. Alle 19 partijen komen aan het woord, maar ze zijn nog niet eens op de helft. Een man uit Os krijgt acht maanden cel voor het doodrijden van een hardloper in Zaltbommel afgelopen mei. Ook moet de man meewerken aan een behandeling tegen drank en drugs. De bestuurder reed de hardloper aan en ging er vervolgens vandoor. Hij had geen geldig rijbewijs en reed te hard. En autobezitters in Zandvoort zijn vandaag niet zo lekker wakker geworden. Vanochtend werd ik wakker eh, met een aantal berichten op de buurtapp. En eh, daarin stond dat er een aantal auto's waren vernield. Dus eh, ja, ik ben meteen naar buiten gerend natuurlijk. Maar ja, helaas mijn auto ook. De auto's zouden met stoeptegels vernield zijn. Volgens bewoners gaat het om minstens 16 wagens. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. En het wordt nog een hele klus om de hoogste vuurtoren van ons land te redden. Gisteravond laat werd de omgeving van de Lange Jaap in Den Helder afgezet... omdat die toren elk moment kon instorten. Deze buurtbewoners moeten er niet aan denken dat, dat gebeurt zo onverwacht staat hij opeens op omvallen. Dus dat is wel even een grote schok. Ik ga ervan uit dat die blijft staan. Als hij niet blijft staan, dan eh, worden we wel een beetje gek. Iedereen die eh, een dagje weg is of die weer terugkomt, die zegt altijd... oh, gelukkig, daar is hij weer de lange jaap. dit kan niet verdwijnen. Ja, Rijkswaterstaat, is de eigenaar van het gebouw, wil dat ook niet. Maar het gaat volgens hen niet makkelijk worden om de boel weer op te lappen. Grote delen van de toren zijn hartstikke oud en bovendien gemaakt van gietijzer. Dat materiaal kun je bijvoorbeeld niet lassen. Het weer nog, veel opklaringen en droog vanavond. Morgen is er best wat zon, maar in het noorden wel steeds meer bewolking. Daar kan ook een spatje regen vallen. Het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand op de wegen in Noord-Holland vanmiddag. Wat wel opvalt is file op de A10 bij Amsterdam.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 is jouw keuze ZFM. what you Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Yeah. We were in a daze, learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, oh, kisses on your body and my memory, baby, nothing comes close.